Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is veranderdag. Elk jaar gaan op 1 juli nieuwe wetten in die het afgelopen jaar zijn aangenomen. Zoals de veelbesproken wet seksuele misdrijven. In de wet staat onder andere dat toestemming voor seks verplicht is, zegt het OM. Met name voor jonge mensen denk ik dat het heel erg belangrijk is eh, dat ze snappen dat je altijd goed moet kijken naar de ander. Geef die signalen af waardoor diegene niet meer wil. Bijvoorbeeld stil gaan liggen of hoofd wegdraaien. Of... Dat zijn signalen waarbij je echt moet checken als degene die het initiatief neemt. hey, kan ik nog verder gaan? Of moet ik even vragen, is dit oké? Of wil je stoppen? Dat hoort er echt bij. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat slachtoffers van verkrachting kunnen bevriezen... en dus niet aangeven dat ze er niet oké mee zijn. Met de nieuwe wet is diegene die initiatief neemt dus verantwoordelijk... voor het herkennen van zulke signalen. De inwoners van tropische eilanden in de Cariben zetten zich schrap voor orkaan Barrel. Volgens experts is de storm extreem gevaarlijk. Er worden fikse hoosbuien verwacht en windsnelheden van 200 km per uur. Onder meer op Jamaica moeten mensen voorbereidingen treffen. Food, batteries and candles, a supply of water just in case. It is better to be prepared than to be sorry that you didn't prepare. De Nederlandse eilanden Sint-Eustatius, Saba en Sint Maarten lijken niet op de route van de storm te liggen... maar krijgen wel te maken met regen en wind. En het lijkt er toch echt van te komen. De paus gaat een millennial heilig verklaren. Het gaat om de Italiaanse Carlo Acutis. Hij deed op jonge leeftijd al allerlei belangrijke dingen voor zijn kerk... zegt correspondent Andrea Vrede. Hij deed heel veel voor de mensen in zijn omgeving. En hij was heel handig met informatica. En hij heeft bijvoorbeeld al heel jong, toen was hij nog maar 11 de website van zijn parochie gemaakt. En zo werd hij bijvoorbeeld internetapostel genoemd... of zelfs in de Engelstalige wereld God's influencer. Carlo kan het zelf niet meer meemaken. Hij was 15 toen hij overleed aan leukemie. En het weer nog een wisselend dagje met af en toe wolken en af en toe zon. Vooral in het noorden en noordoosten zijn er ook buien, mogelijk met hagel en een klap onweer. Het wordt maximaal 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Diemen is een partij eh, glazen ruiten op de weg terechtgekomen. Bij Knoop het Holendrecht staat het daarom stil over 8 kilometer vanaf Badhoevedorp. Bijna een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden via Amsterdam-Zuid, via de A4, A10 en de A2. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Knoop het Lunette 10 minuten vertraging, 8 kilometer file. En 201 Hilversum-Uithoorn bij Loenersloot 10 minuten vertraging, 2 kilometer file.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 Het ritme, ritme. van ZFM. sleep twitch. My papillon, love when it's It kicks like a sleep twitch. like a sleep switch. Deep more than she's got. And it's such a Cause they wanted it seen send a postcard to you, dear.